7 uur. Manik Sampersen eh, met het NOS-journaal. 7 op de 10 Nederlanders zijn voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau INO Research. Volgens de onderzoekers is het opvallend dat ook een meerderheid van de PVV en Forumstemmers voorstander is van een gedeeltelijk vuurwerkverbod. Terwijl die politieke partijen daar zelf weinig voor voelen. Veiligheidsdeskundigen waarschuwen voor de gevaren van nieuwe duurzame energiebronnen in huizen. Volgens hen is de veiligheid rond nieuwe technieken als huisbatterijen en energieopslag in de vorm van waterstof niet op orde. Als bijvoorbeeld de brandweer niet weet welke installatie in een huis aanwezig is, kan dat gevaarlijk zijn. De deskundigen willen betere regelgeving. Voor het eerst sinds 2015 is de leegstand van winkelpanden vorig jaar weer toegenomen. Ruim 7% staat leeg, meldt marktonderzoeker Locatus. Vorig jaar gingen 2700 winkelpanden dicht. Vooral in de centra van grote steden nam de leegstand toe. De onderzoekers verwachten dat er dit jaar nog meer winkels leeg komen staan. In Düsseldorf is afgelopen nacht een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Die overdag was gevonden bij bouwwerkzaamheden. Bijna 12.000 inwoners van de Duitse stad werden geëvacueerd toen de bom werd ontmanteld. Nog eens 20.000 mensen moesten binnenblijven. Een week geleden gebeurde iets soortgelijks ook al in Dortmund. In een aantal Amerikaanse steden worden vliegtuigpassagiers uit de Chinese stad Wuhan gecontroleerd op het coronavirus dat daar is opgedoken. De longziekte heeft in Wuhan aan twee mensen het leven gekost en is ook in Japan en Thailand geconstateerd bij mensen die in China waren geweest. Officieel is het virus bij ruim 40 mensen geconstateerd... maar mogelijk zijn er veel meer besmettingen. Het weer. Vandaag komt de zon er af en toe bij... maar vooral in het noordoosten trekken ook buien over. Het is wat frisser dan de afgelopen dagen, maximaal 7 graden. Morgen vooral in het binnenland weer wat buien... en ongeveer net zo warm als vandaag.